Het bedrag kan oplopen tot maximaal 1 miljoen euro. De rechtbank oordeelde eerder dat Insia direct moet terugkeren naar Nederland... maar daar trekt de vader zich niets van aan. Insia, die inmiddels vijf jaar is, werd drie jaar geleden met geweld ontvoerd uit het huis van haar oma in Amsterdam. Het wordt officieel verboden om dieren te vervoeren als het warmer is dan 35 graden. Minister Schouten had eerst al vrijwillige afspraken gemaakt met de sector, maar die vond ze te vrijblijvend. Tijdens de extreme hitte van de laatste maanden hield niet iedereen zich aan de afspraak. Daarom laat Schouten het nu vastleggen in de wet. Minister zegt verder dat de meeste veehouders, vervoerders en slachthuizen extra maatregelen hebben genomen om dieren tegen de warmte te beschermen. De eigenaar van crowdfunding site or Donate is begonnen met het terugbetalen van geld dat volgens hem is verdwenen na een hack. Hij heeft 25.000 euro overgemaakt aan de advocaat van de slachtoffers. De opbrengst is bedoeld voor mensen die hun geld kwijtraakten toen de site vorige week plotseling offline ging. Via de site konden ze geld inzamelen voor een goed doel. Tien Nederlandse voetballers zijn genomineerd voor een plek in het wereldelftal van het jaar. Bij de vrouwen staan zeven speelsters op de lijst. Het gaat onder andere om keeper Sari van Venendaal, middenvelder Sherida Spitsen en aanvaller Vivianne Miedema. Bij de mannen zijn alleen Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Virgil van Dijk genomineerd. De definitieve elftallen worden over ruim twee weken bekendgemaakt op het FIFA-gala. En het weer, stapelwolken en zon wisselen elkaar af. Soms valt er een bui en is het 17 graden. Het waait nog flink, maar geleidelijk wordt het rustiger.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 Shut it. Oh, boys get busy. A to the L to the I to the G C. to the U to the L I is E. S to the Ragamuffin give you love and affection. Mr. Lover will be your protection.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 On a G. Yeah. To the Shut up, baby. H to the A double G Z. That's right. Stands. boys get busy. You know me love it, yeah. Truly. From me head down to me coolie. Uh, Woman, you turn me on hey, with your big Babylon hey, Julie, you got the sweet touch.